voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen elk 30.000 euro... en dat geld wordt de komende maanden overgemaakt. Het gaat om duizenden ouders van wie de Belastingdienst zei... dat ze fraudeerden met de kinderopvangtoeslag, maar dat was helemaal niet zo. Daarom krijgen ze nu dit geldbedrag. En ook voor hun kinderen wordt iets geregeld, zegt de staatssecretaris. Want veel kinderen zijn ook gedupeerd hierdoor. Ze hebben een hele nare periode met hun ouders meegemaakt. Er zijn dingen die zij niet hebben kunnen doen. De afgelopen maanden is onderzoek naar de hele affaire gedaan. Onder andere premier Rutte, minister Hoekstra en oud-minister Ascher worden verantwoordelijk gehouden. Het kabinet heeft het nog niet over opstappen gehad. We gaan met elkaar verder spreken in de komende tijd. En we zullen op 3 januari nieuw bij elkaar komen hier ook weer in het Katshuis om, eh, om met elkaar verder te spreken. Rijexamens die zijn uitgesteld mogen tot april worden ingehaald. Kandidaten hoeven dan niets extra te betalen, laat het CBR weten. Door de lockdowns schrapten ze tienduizenden theorie- en praktijkexamens die waren ingepland. Rotterdammers kunnen vanaf vandaag hun vuurwerk inleveren zonder straf te krijgen. Ook deze man kwam even langs. Ik heb 44 eh, cobra's eh, gevonden en eh, die heb ik ingeleverd. Het liep vandaag nog geen storm. Uiteindelijk werd er 40 kilo aan knallers ingeleverd. Rotterdammers hebben nog twee dagen de tijd om hun vuurwerk weg te brengen. Het bekendste pannetje van dit coronajaar is nog altijd spoorloos. Tijdens de toespraak van premier Rutte maakten demonstranten een hoop lawaai met pannetjes. Eén van die pannetjes plonste in de Hofvijver. Een museum in Den Haag wil het ding nu graag in een tentoonstelling hebben en daarom zocht de vandaag in het water. Maar ze hebben hem niet gevonden. Het museum vraagt mensen die misschien zelf de pan hebben opgeduikeld uit het water om zich te melden. Het weer nog. In het noordoosten wordt het koud en mistig, zo'n 3 graden. In de rest van het land regen, maar het blijft zacht tot zo'n 10 graden. Morgen veel bewolking met af en toe regen. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. De herhaling van ZFM Jazz. mine dat zijn de laatste tonen van eh, trio Mulder... Eh, bij de zoveelste uitzending van ZFM Jazz op zondag. Een van de langst lopende jazzprogramma's van ZFM Jazz in Zandvoort. Welkom luisteraars eh, op deze, mag ik zeggen, speciale dag. En waarom speciale dag? Het is de zondag voor kerst. En dat is de enige mogelijkheid om eh, plaatjes te draaien die betrekking hebben op kerst. Dus kerstsongs. Zoals uh, velen weten hebben alle grote Amerikanen... wat zeg ik, alle grote artiesten in de wereld... alle artiesten in de wereld hebben wel eh, een plaat gemaakt... met alleen maar kerstmuziek. En het leek mij een aardig idee om vandaag dit als thema te gebruiken... in het programma ZFM Jazz. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We begonnen met Mulder en Mulder. En we gaan nu... Eh, op die plaat speelde mee de saxofonist Frits Katé. Vorig jaar overleden. En wij gaan nu luisteren naar de Frits KT All Stars. Want die heeft natuurlijk ook een kerst-cd gemaakt. En daarop wordt gezongen door Rod Mason, de trompetist die nog jaren in de Dutch Winkelers dus Band heeft gespeeld. En we gaan luisteren naar de Christmas Blues. The jingle bells are jingling The streets are white with snow.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 you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and boys. May all your days be merry and your season full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. For Santa may have brought you some shoes. Mm -hmm but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel colored Christmas blues. Christmas is a joy of joys. But my friend, when you're lonely, you find that it's only mm, a thing for little girls and little boys. May all your days be merry. Hope your season's full of cheer. But until it's January, I'll just go and disappear Santa may have brought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel Ja, het is dus niet allemaal koek en ei en vreugde en vrolijkheid met kerst. Ehm, Rod Mason die kreeg van de kerstman alleen maar de blues, alleen maar misère. Frits Katé hoorden we Klaas Wit, Jos Katé, Marcel Hendricks op de piano... Pim Hover, Gogervorst op de gitaar... Dolf Del Prato op de bas, Huub Jansen slagwerk...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 in eh, Winter Wonderland, Lew Stone en zijn big band. Ik startte deze uitzending met het trio Mulder. En Johan en Vivian Mulder waren de harde kern van dit trio. En die hebben ooit met z'n tweeën samen een uh, kerstcd gemaakt. En dat was een soort van relatiegeschenk. En daar staan alle nummers op. Zoals ook het volgende A Child is Born. Mulder. inside painted candy canes on the tree. Santa's on his way. He's filled his sleigh with things, things for you so. ik al zei, er is een verscheidenheid in eh, aanpak bij kerstcd's. Eigenlijk heb je een paar categorieën. Dat is de, de zoete kerstsfeer. Je hebt ehm, de originele kerstliederen... Eh, die duiden op de geboorte van Christus. En ehm, die worden dan ook weer vertolkt. En je hebt de originele composities van eh, jazzmuzici. En daar heb ik vandaag een greep uit gedaan. Eh, Sinatra werd natuurlijk begeleid door het orkest van Nelson Riddle. We gaan nu luisteren naar Ramsey Lewis, The Christmas Blues. Christmas Blues. Wie er zeker niet achter mag blijven en is gebleven bij het eh, maken van een kerstcd... is eh, het orkest van Lionel Hampton. Deze keer met de zang van Sonny Parker. Merry Christmas, baby. treatment hear my oh, plea. van die grote kerels... die eh, smeken aan Santa Claus of die eh, zijn baby wil terugbrengen. Back home. Ja, je kan eh, op alle manieren kerst vieren, zeg ik dan altijd maar. Lionel Hampton en Sonny Parker. Elk jaar verschijnt er een, verschijnen er in de kranten lijstjes van kerstsongs die het goed doen en van componisten die dan, of hun nazaten, die dan eh, de kassa horen rinkelen. Omdat er dan wereldwijd weer eh, honderdduizend keer eh, de plaatjes worden gedraaid die door hen beroemd zijn geworden. Een van die uh, tophitschrijvers, dat was uh, uh, Mel Tormé. En die heeft het beroemde lied geschreven, de Christmas Song. En iemand anders die daar ook weer van meecasht... dat is degene die het op deze cd uitvoert. Dat is Peggy Lee, de Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire Jack Frost your nose. Yuletide ride. Get your favorite one to sit by your side. Cuddle up in a sleigh. Giddy up, Nellie Gray, and away we go. While you listen to the sleigh bells ring, yodeling to your baby. You'll feel nice and warm, no matter how cold it may be. Take a look at little Jack and Jill. They ski down a hill, that's a snowplow turn. And look, there's a spill, there's a spill on a hill. When you're down, it's a thrill to go up again. Everybody ought to learn to ski, for that is how we first met came down fell and so did not so very long ago. There were sunbeams in the snow. And I fell in love when I saw that twinkle in your eyes. I remember oh so clearly that you nearly passed me by. and so did I. Now every year we go back and then we recall that fall and that moment when we were there on a hill. So we both take a spill, lumberjack and Jill, again. Ja, dat was het uh, orkest van meneer Glenn Miller. Ik heb nu een cd op de draaitafel liggen van de Duitse de Duitse trombonist, vocalist Joe Wolf. En die heeft, eh, met, eh, die heeft om zich heen verzameld mensen van heel de wereld. Een Hongaar, mensen natuurlijk uit Amerika. <laughs> Ja, dan gaat het lekker swingen. En een Zwitser. En die hebben ehm, allerlei stukken op de cd gezet. Waaronder een compositie Susie Snowflake. Here comes Susie Snowflake dressed in the snow-white gown. Tap, tap, tapping at your windowpane to tell you she's in town. come, Susie Snowflake. Soon you will hear her say, Come out, everyone, and play with me. I haven't long to stay. If you wanna make a snowman, I'll help you make one, one, two, three. If you wanna take a sleigh ride, there eyes on me. Here comes Susie Snowflake, look at her tumbling down joy to every girl and boy. Susie's come to town. so white gown, Tap, tap, tapping at your window pane to tell you she's in eyes on me. Here comes Susie Snowflake, look at her tumbling down. Bringing joy to every girl and boy. Susie's come to town. Het orkest Joe Wolf, Susie Snowflake. Uh, vaste luisteraars weten dat ik uh, heel graag muziek draai van Nederlandse artiesten... en ook heel graag van mensen uit de regio. Een aantal jaar geleden is er een eh, cd uitgekomen... Die, eh, waarop voorkomen Ron Helweg, Jules Hagens... Eh, Johan en Vivian Mulder... Menno Veenendaal op het slagwerk... en de heer Jonkman op de vibrafoon. En die zijn eh, ooit de studio ingedoken om een mooie kerstplaat te maken. En wij gaan nu horen van deze groep een eh, stuk Baby, It's Cold Outside. can't stay But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you dropped so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother will start to Beautiful, worry. what's your and father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really. Better Beautiful, please don't Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say what's in this No drink? caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. break the spell. I'll take your hat. Your hair looks I swell. I ought to sing i closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my I really pride? can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, baby, it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold out there. The answer is no. But baby, it's cold outside. never such a blizzard before.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 There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. Least there will be plenty implied. If you got an and I get over that old doubt. Maybe it's cold outside. baby. it's cold. Hagens en Vivian Mulder. Ik heb nu iets op de draaitafel liggen van meneer Lou Rawls. Merry Christmas. Ho, ho, ho heet de cd. En eh, een mooie vertolking van het stuk... What are you doing New Year's Eve? What are you? What will you be doing New Year's Eve? I said, now maybe baby, will you be with me? Een prachtige vertolking. What are you doing on New Year's Eve? Lou Rose was dat. Je luistert naar ZFM Jazz, een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort. De radio die 24 uur van de dag uitzendt. En het jazz presentatieteam bestaat uit een aantal leden... die wisselend op zondag eh, hier van de partij zijn. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wij hebben eh, rond de Sinterklaas liedjes eh, over Sinterklaas op het dak. En de Amerikanen die hebben natuurlijk liedjes over Santa Claus. En het volgende stuk is een vertolking door het fantastische orkest van Guy Lombardo. He'll be coming down the chimney. Santa and you're good. You'll find your stockings all filled up with the things you hoped you the things you hoped you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always It's not Angela Brown en Rod Mason. Hold him close. We gaan eh, het eerste uur ZFM Jazz afsluiten. En eh, we krijgen na reclame en journaal nog een vol uur... met eh, alleen maar muziek die met kerst te maken heeft. We gaan het eerste uur afsluiten met Frankie Carl Orchestra... en zang van Marjorie Hughes. Little Jack, Frost Get Lost. fijne dagen en een voorzitter.